Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De PVV wordt in het Europees Parlement geen onderdeel van een fractie. Het is PVV-leider Wilders niet gelukt om zeven partijen bij elkaar te krijgen... voor het vormen van één eurosceptische fractie. Hij had er vier, inclusief het Franse Front National... maar met die partij willen een aantal andere eurokritische partijen weer niet samenwerken. De radicaal islamitische strijders van ISIS hebben de grootste olieraffinaderij van Irak veroverd. Er werd ruim een week gevochten. Of er nog personeel in het complex is, is niet duidelijk. Buitenlandse medewerkers waren vorige week al geëvacueerd en de productie was teruggeschroefd. De raffinaderij bij Baji levert een derde van alle brandstoffen in Irak. De Amerikaanse politie heeft 168 kinderen bevrijd uit de prostitutie. Ze moesten werken op parkeerplaatsen en tippelzones en via internet. De FBI hield de landelijke actie voor de achtste keer... en constateert dat steeds meer kinderen via internet tot seks worden gedwongen. Volgens de FBI zijn de meeste kinderen nooit als vermist opgegeven. Het ziekenhuis in Grenoble heeft aangifte gedaan van de diefstal van een deel van het dossier van Michael Schumacher. Volgens een Franse krant zijn de eerste twee bladzijden uit het dossier verdwenen. De Duitse krant Bild meldde gisteravond dat het dossier te koop was aangeboden voor 50.000 euro. Het management van de coureur liet daarop weten dat het juridische stappen zal ondernemen tegen media die er iets mee willen doen. Nederland speelt zondag de achtste finales van de WK voetbal tegen Mexico, dat land won gisteravond met 3-1 van Kroatië. Dat is uitgeschakeld. Brazilië won met 4-1 van Cameroen en neemt het zaterdag op tegen Chili. Eerder op de avond won Nederland met 2-0 van Chili. Dan nog het weer vanuit het noorden meer bewolking, gevolgd door enkele buien. In het zuiden kan het nog tot in de middag droog blijven. Het wordt 15 tot 23 graden. Dit was het NW. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.